Dit is Maud met het NOS Journaal. In de Waal bij... Hij verdween ineens toen hij aan het zwemmen was met een groepje jongeren. Het is de derde keer deze week dat een dode zwemmer wordt gevonden in de Waal. Gisteren werd het lichaam ontdekt van een man die een dag eerder verdween. Hij werd tijdens het zwemmen voor de ogen van zijn gezin door het stromende water meegesleurd. Zondag werd ook al het lichaam van een vermiste zwemmer teruggevonden in de Waal. De Republikeinen en de Amerikaanse Senaat hebben een nieuw voorstel ingediend voor een zorgwet die Obamacare moet vervangen. In het nieuwe plan zijn Amerikanen niet langer verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Ook zit er een lastenverlichting in voor de rijken en wordt er gesneden in de medische hulp voor de armen. President Trump heeft steeds gehamerd op de afschaffing van Obamacare. Hij noemt het nieuwe voorstel ruimhartig. Felle onweersbuien hebben op verschillende plekken overlast veroorzaakt. Door blikseminslagen zijn huizen met rieten daken in brand gevlogen. Onder meer in Sassenheim. Door het onweer ontstonden vertragingen op het spoor en ook op Schiphol. Vandaag sneuvelde opnieuw een weerrecord. In Arsen en Limburg is 35,2 graden gemeten... en daarmee was het de warmste 22 juni ooit. Vanwege de hitte ontstonden meerdere natuurbranden, onder meer in de Grote Peel, op de grens tussen Brabant en Limburg. Het vuur daar is inmiddels geblust. Ongeveer 600 Britse flats worden onderzocht. Nu blijkt dat ze vergelijkbare gevelplaten hebben als de afgebrande torenflat in Londen. Zeven flatgebouwen blijken inderdaad brandbare bekleding te hebben.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 Welkom terug bij Pixel Radio Show 1234 uur 2 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. Twee nieuwe werkjes, daar gaan we mee beginnen. De eerste is van Ken Alexon, Earth, Ocean, Sky. Dat is zijn album. De beste man heeft al vele, vele albums gemaakt met bijzondere cd-covers. Soms heel simpel, maar vaak ook wel heel kleurrijk. Ja, dat spreekt toch altijd wel weer aan tweede nieuwe album is van eh, Gina Liné. Of Lene. even kijken. Oh nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Forrest Smithson. Dat is zijn nieuwe album. Ja, en het heet Julie of The Outshining Source. Forrest Smithson. Goed, ehm, ook die heeft natuurlijk een website. En dat vind je allemaal terug op pieselradio.info. Veel luisterplezier. あ。 Música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 this is Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com.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 Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. Hi, I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Hi, this is Kirani, and you're listening to Peaceful Radio.